Vijf uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem gaat niet naar Washington. Hij wil later vandaag bij het vervolg van het begrotingsoverleg zijn... zei hij vannacht nadat de gesprekken opnieuw waren opgeschort. Dijsselbloem werd als voorzitter van de Eurogroep verwacht... bij de jaarvergadering van het IMF. D66-leider Pechtold zei dat hij respect heeft voor de beslissing van Dijsselbloem. Volgens Pechtold geeft dat de urgentie aan. Of er de laatste, bij de laatste gesprekken vorderingen zijn gemaakt... wilde Pechtold niet zeggen. De advocaat van de man die vastzit op verdenking van misbruik van honderden meisjes... zegt dat zijn cliënt een niet opvallende man is. De advocaat zei in het tv-programma Pauw Witteman... dat de verdachte geen voorbeeldjeugd had en dat hij mogelijk is beschadigd. De man zou in de periode van het misbruik niet hebben beseft wat hij fout deed. In de gevangenis is dat besef wel gekomen, zei zijn advocaat. De Pakistaanse Taliban-leider zegt in een zeldzaam interview bij de BBC dat hij openstaat voor gesprekken, maar dat de regering hem nog niet heeft benaderd. Messoud wil wel dat er eerst een einde komt aan de drone-aanvallen. De Pakistaanse premier Sharif zei na zijn benoeming in mei dat hij wil onderhandelen met de Taliban, maar daar is dus nog niets van terechtgekomen. gekomen. Het Nuon Solar Team uit Delft heeft in Australië de World Solar Race gewonnen. De deelnemers hadden op de slotdag van de race met zonneauto's last van bewolking en regen. De teams konden daardoor hun batterijen amper opladen. Het is de vijfde keer dat het team uit Delft wint, maar de overwinningen zijn niet opeenvolgend. De afgelopen twee jaar won het Japanse Tokai-team. De race gaat dwars door het rode hart van Australië, 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide. Het weer, opklaringen, het is plaatselijk afgekoeld tot onder de 5 graden. In de ochtend steeds meer buien in het westen met onweer mogelijk, hagel en veel wind.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 Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la problème. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. La pauvre fille l'implora, le supplia. dit :« ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement. Dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement, il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui se met la terreur dans toute la région. Edith Piaf, zoals ze klonken, 1956. L'Homme à moutou Edith vandaag dus eh, precies 50 jaar geleden dat ze is eh, overleden. En daar eh, is een legende aan verbonden. Want het is dus 50 jaar geleden dat ze overleed. Maar er is een overledensakte. En die overledensakte die, ehm, is getekend op de datum 11 oktober. Want wat is het geval? Piaf, die overleed in Zuid-Frankrijk op 10 oktober. Maar ze had altijd eh, de wens gehad om een prijs te sterven. En toen zij die middag op de 10e oktober overleed... toen hebben haar verzorgster en haar toenmalige echtgenoot besloten... om haar stiekem te transporteren in een ambulance naar eh, Parijs. En daar heeft een uh, arts de overlijdensakte ondertekend... <laughs> met weliswaar... Uh, geen heel, geheel betrouwbare overledensakte... waarop dan vermeld stond dat Edith Piaf op 11 oktober in Parijs was overleden. Daarna was dan de begrafenis waarvoor honderdduizenden mensen op de been waren in Parijs. Het verkeer lag totaal plat in de Franse hoofdstad. En er vond geen kerkdienst plaats. Geen mis ze was katholiek. Maar ehm, de bisschop van Parijs had besloten dat Edith Piaf een te zondig leven had geleid. En daardoor was er dus geen eh, heilige mis voor Edith Piaf. Toch was er nog een eh, bisschop die haar alsnog zegende. Het stoffelijk overschot met de kist. Edith Piaf dus, je hoort er nog twee keer in dit uur bij de nacht ging het anders... vanwege het feit dat het vandaag dus eh, een half eeuw geleden is dat ze is overleden. Verder in dit uur een uh, eigen opname, een eigen opname van Huub van der Lubbe. Het programma Sarah op zondag, die kan je nog beluisteren. Er is muziek uit Turkije, jawel, de muziek uit Turkije. En de drie chansons op een rijtje, die komen ook nog bij Waaronder andere eentje van eh, Jacques Brel. Maar nu even aandacht voor eh, een man die zijn eigen instrumenten bouwt met afvalmateriaal. En die gaat de komende week op diverse plaatsen in Nederland toeren. Risti, C6 Steve. said jump, I said hi hi. Exactly, you want me to jump to. Mm-hmm. And you said walk, I will walk to the end of the line and back to you. Mm-hmm. My name's Steve and I'm your walking man. Yes, I am. You said, Boy, do you really love me? Well, I ain't got much words to say. Hey, hey. Let me write my answer down in the sand by the waves. Hey, hey. My name is Steve, and I'm your riding man. Yes, I am. My name's Steve and I'm your walking man. Yes, I am. If you want me to stay I stash my sleeping roll under your bed. That says more than anything in my life I ever said. My name is Steve and I'm your staying man. Yes, I am. My name is Steve and I'm your riding man. Yes, I am. My name is Steve and I'm your walking man. Yes, I am. Waarin hij zichzelf ook al eh, voorstelt. My name is Steve. En dan gaat dan eh, C6 Steve, de bejaarde eh, man die sinds een paar jaar van de bekendheid geniet. Op popfestivals te vinden is waar hij eh, een enorme schare fans heeft. Hij gaat de komende weken indoor spelen. <laughs> Niet op eh, buiten eh, popfestivals. Maar bijvoorbeeld morgenavond is hij te vinden in Nijmegen. Concertgebouw de Vereniging. Zondagavond dan treedt hij op in het Paard van Trooien in Den Haag. Maandagavond in de Oosterpoort in Groningen. En volgende week woensdag in Vredenburg Leidsterrein. C-60 <laughs> nou, je, je valt er bijna over met al die uh, dubbele S'en erin. C6 Steve dus met Walking Man, wat je van hem hoorde. Sheryl Crow heeft een nieuw album gemaakt. En dat album heet Feels Like Home. En vorige week toen heb ik een eh, vraag gesteld over uh, Sheryl Crow. Van de vraag was, was, wat is de titel van haar debuutalbum? Tuesday Night Music Club was de titel van eh, dat debuutalbum van Shel Crow... dat 20 jaar verleden eh, verscheen. Een hoop inzendingen zijn binnengekomen... want een hoop mensen wilden dat album als prijs hebben. Dat jongste album van Shel Crow... Met, dus dat jongste album van Shel Crow met als titel Feels Like Home. Egbert Bendel uit Amsterdam. Die krijgt hem toegestuurd een deze dagen. En uit Feels Like Home hoor je nu We Ought To Be Drinking. and Sheryl Crow. It's the middle of the week. I'm just driving home. The sun Ought To Be Drinking, je eh, Sheryl Crow, Feels Like Home... de titel van de jongste album. De nacht ging anders bij de Vara op Radio in bijna kwart over vijf. die je hebt gehoord, die komt uit Turkije. Istanbul, er is geboren, heeft net een nieuw album gemaakt... onder de titel Mortissa Sigdem Aslam. Sigdem Aslam, de naam van eh, de vocaliste eh, Trababre Mangakai Alani. Heb ik het goed uitgesproken? <laughs> je mag me erop afrekenen. Sigdam Aslam, die in ieder geval komt beluisteren. Het is eh, dat mortissa album dat ook deze maand voorkomt... in de World Music Charts Europe. De lijst met eh, albums van wereldmuziek... die eh, samengesteld wordt door de European Broadcasting Union. De lijst van de wereldmuziekalbums in Europa. En daar staat Sigdam Aslam met Mortissa in genoteerd. Huub van der Lubbe, die doet een aantal optredens de komende dagen. Vanavond kan je hem gaan bekijken in Tilburg, de Nieuwe Vorst. En zondagavond in Breda, Mes. Dit is uit het programma Sarah op zondag, waar hij vorig jaar te gast was. 8 januari toen zong u daar iemand zoals jij. Hier is Hup van der Lubbe. Iemand die me doorheeft als ik mezelf niet ben. Die wel beter weet dan ik mezelf ken. Iemand die me wegwijst als ik het doel vergeet. Die me de waarheid zegt als ik het niet meer weet Iemand als jij, iemand als jij. Oh, zo iemand als jij. Iemand die me loslaat en mij mijn gang laat gaan. Die me tegenhoudt als ik dreig door te slaan. Iemand die kan lachen om alles wat gebeurt. Die wel janken kan, maar daarom niet getreurd. Iemand als jij, iemand als jij. Oh, zo iemand als jij. Iemand als jij, zo is er niemand. Er is niemand zoals jij bent voor mij. Iemand die me lief heeft als ik me niks meer voel. Die door alles heen toch begrijpt wat ik bedoel iemand die me warm maakt. Al is het nog zo koud, die mijn alles is en van mijn alles houdt. Iemand als jij, iemand als jij. Oh, zo iemand als jij. Iemand als jij. Zo is er niemand, er is niemand zoals jij bent voor mij. van 8 januari vorig jaar. Het programma Sarah op zondag. Daarin was toen een optreden van Huub van der Lubbe. Sarah op zondag, het programma dat elke zondagavond tussen 8 eh, en 10 wordt uitgezonden op Radio 2. En aanstaande zondag dan ontvangt ze in haar programma Joon Hoogboom. Dus <laughs> een aardige luistertip wat dat betreft. De Smith met Morrissey. shyness is not and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? kindness is nice and kindness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening birds talk to the girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me. Because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language can't you read? Nature is a language can't you read? So ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me. Because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, bring us together. So de Smith met de zang van eh, Morrissey. En eindelijk verschijnt er dan, volgende week zal het zijn, in Engeland... een autobiografie van de zanger van de Smith, Morrissey. Heeft eh, enige tijd geduurd, want regelmatig lag hij in de clinch met de uitgever van het boek. Maar goed, 17 oktober zal hij dan uiteindelijk het eh, daglicht zien. Eh, de biografie van, de autobiografie van Morrissey. Benieuwd wat voor onthullingen daar allemaal in zullen staan. Dit zijn Falls. Die gaan zondag optreden in Utrecht. En dit is een nieuwe single, Out of the Woods van de band... moet ik zeggen, zonder eh, lidwoord daarbij. En je hoorde de groep die afkomstig is uit uh, Oxford met het nummer Out of the Woods. En dat is dan de meest recente single voor de band. De drie chansons op een rijtje, dat zijn deze keer liederen uit de oudheid. <laughs> Jawel, het is allemaal... Eh, eh, jaren 60, jaren 50 repertoire wat aan je voorbij komt. Er is natuurlijk een eh, bijdrage van uh, Edith Piaf vanwege het feit dat het dus precies een halve eeuw geleden is vandaag dat ze is overleden. Jacques Brel die is er ook weer bij. Je hebt hem al eerder kunnen horen. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat het gisteren 35 jaar geleden was dat de man overleed. En Petula Clark, dat heeft dan niet met een overleden te maken... want de zanger is dus nog uh, springlevend op. Haar 81ste heeft vorig jaar zelfs nog een LP gemaakt... Maar ik laat je iets horen uit het begin van de jaren 60. Vorige week toen draaide ik, namelijk hier in de nacht ging het anders... Eh, Little Peggy March, I Will Follow Him. En dat I Will Follow Him, dat is van oorsprong een chanson geschreven door Paul Mouria. En het was Petula Clark die destijds als chariot op de plaats zette. près de toi, sur le grand chariot de bois et de toile. Nous nous en irons à côté mon montera le jour, dans les premiers reflets du ciel, avant la chaleur du soleil sous la dernière étoile. sous la lune. comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi avec la voix bandonnéante d'un argentin de Carcassonne. Antonio que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame. Il a fait ce que je peux. si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères Décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je rechanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure, une heure seulement. Être une heure, une heure, quelquefois. Être une heure rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots cerclé de femmes languissantes. Même si là c'est d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent que je vends des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais BD, de fausses vierges. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure, une heure seulement, être une heure, une heure quelquefois être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. jour au paradis, je devienne comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à elle blanche. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fit et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le à vouloir consoler les hommes. Je sais quand même que chaque nuit, J'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure, une heure seulement, être une heure, une heure quelquefois être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, Ja, daar ging eventjes eh, iets eh, mis. Ik had namelijk eh, gepland om Edith Piaf te gaan draaien met Mon Minage Ah. Moi? Nou, <laughs> ik heb hem inmiddels uh, gevonden. Nou, als het goed is uh, gaat hij eh, nu voorbij komen. <laughs> verdwijnt, hij weer. Nou, dat heb je met computers inderdaad. Het is nog niet eens een touchscreen. Daar is hij. Hm. Tu me fais tourner la tête Mon manège moi c'est toi Je suis toujours à Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flancs de la fête. Et la terre n'y est pour rien parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a qu'elle sur terre, y a qu'elle pour faire tant de mystères, mais pour nous y a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime, et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas à dire autant toi. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas Met wat opstartproblemen had je er dan uiteindelijk toch nog Edith Piaf. En zij zong dan Mon Minage à Moi. Met, daar, eh, met, dat, eh, met die opname die was eh, gemaakt in 1958. En vervolgens had je, of liever gezegd daarvoor had je... 1959 Jacques Brel en die zong Jackie en Chariot. Dat was een opname 1962. De stem van Petula Clark. Radio 1, de nacht ging anders bij de VARA. En even na zes, dus dadelijk het Radio 1 Journaal... met Lara Rens en Marcel Oosten. Hierin natuurlijk veel aandacht voor eh, de achtergronden van het nieuws. In ieder geval komen daarin voorbij het laatste politieke nieuws uit Den Haag. De zonneauto, die weer eh, van Nederlandse makelij is... en die eh, hoge ogen heeft gegooid in Australië. En verder ook aandacht voor de betrekkingen, de codebetrekkingen tussen Rusland en Nederland op dit moment. Dat zijn zo'n paar onderwerpen die voorbij komen tussen 6 en half 10, zo dadelijk in het Radio 1 Journaal. Vandaag is het 11 oktober. 11 oktober is Coming Out Dag. de gitaar van Al Rogers... die er volop in de belangstelling staat... en dat mede dankzij de medewerking aan het gezelschap Daft Punk. En Al Rogers die met zijn eh, chic muzikanten... weer volle zalen weet te trekken met zijn uh, optredens. Hier hoorde je Al Rogers samen met eh, Bernard Edwards als producers... en componisten van nummer I'm Coming Out, Diana Ross, 1980. Toen werd dat gemaakt, Dan was het een grote hit. Dat is allemaal naar aanleiding van het feit dat het vandaag 11 oktober is. 11 oktober, eh, of uh, eh, morgen 11 oktober is de dag waarop... Uh, men stilstaat bij het feit dat homo's, lesbiennes en biseksuelen... openlijk van hun geaardheid uitkomen. Ja, hoe moet je zoiets vertalen? Coming-out-dag uit de kast komen dag. Nou, dat klinkt natuurlijk ook van geen kant. Elton John wordt dit. van zijn nieuwste album Oscar Wilde Gets Out. I don't know, I don't know if it's just me. My mind feels like on South Bank. Almost all of the time since you came. Wanna skip and tripping over my weird, weird life. Now I wanna spend all my days rushing home just to hold your pretty head in my chest at night. So come a little closer. I wanna know just who you are. I wanna swim deep in your spirit and then dry up in your heart. I wanna throw away the butterflies grow eagle's wings. That's how we see things. Yes, farther than feelings. Yes, farther than feelings. Said it's farther than feelings. Yes, farther. trust me. Yeah. My mind feels like two feet walking in the snow without the cold toes since you made something even more strange out of my weird, weird life. Now I wanna spend all my days so hard I can feel your heart against my chest at night. So come a little closer. I wanna know just who you are. I wanna swim deep in your spirit and then dry off in your heart. I wanna throw above the butterflies and grow eagle's wings. Cause that's how we see things. Yes, father and feeling. Yeah follow De nacht ging anders bij de Vara op Radio 1. En Fleetwood Mac die was de afgelopen weken in Nederland voor een eh, optreden. En ook in eh, Vlaanderen. En dat eh, heeft een aantal tv-stations doen besluiten om een, album van, een aflevering van Classic Albums nog eens een keer opnieuw te laten zien. De VRT deed dat vorige week. En aanstaande zaterdag kan je op Nederland 3 kijken naar die aflevering van Classic Albums. Waarin... Helemaal wordt ontrafeld hoe Rumors tot stand kwam. En dan hoor je ook het verhaal van hoe werd Songbird opgenomen. Met Kristen McVie aan de vleugel. Songbird, dat hele mooie nummer dat te vinden is op, op eh, Rumors. Die LP van Fleetwood Mac. En die, eh, dat optreden van eh, Songbird, liever gezegd de opname die gemaakt werd... die gebeurde niet in de platenstudio. Nou, hoe dat allemaal in elkaar zit, ga in ieder geval kijken naar Nederland 3 zaterdagavond. En alles wordt uit de doeken gedaan. Dan voor een paar verjaardagen. 35 jaar wordt vandaag Bende, Wende Sneders. En 58 jaar David Lee Roth. Van Van Helen. 80 van de LP 5150. je hoorde David Leeworth met Van Halen in Why Can't This Be Love. Nog een keer die stem van Edith Piaf. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant Johnny, Johnny, je t'aimerai tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées vraiment vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né, Johnny, Johnny, il faut tout pardonner. Johnny. Johnny, oh, dat is nummer van Edith Piaf hier dus bij de Vader op Radio. En veel Edith Piaf heb je de afgelopen nacht kunnen beluisteren. Dat had natuurlijk te maken met het feit dat het vandaag precies 50 jaar geleden is dat zij is overleden. TV besteedt daar ook enigszins aandacht aan, maar voor, daarvoor moet je wel naar TV 5 toe. TV 5 dus. Die hebben zaterdagavond een... Eh, programma aan diverse artiesten meewerken. Opgenomen stad in eh, New York notabene. Gasten als eh, Harry Connick, Beth Ditto, Alex Hepburn, Madeleine Perroux... Duffy, Jean-Louis Aubert, Patricia Kaas, Zas Nolwenn Leroy... Angelique Kidjo, Olivia Ruiz, Camellia, Jordana, Charles Dumont en Cœur de Piraat. Die zingen de liedjes die eh, uit het oeuvre komen van Edith Piaf. Op tv zijn dus zaterdagavond vanaf 9 uur. Him Alamon, dat is de titel van het programma. De titel van dit programma is De Nacht Klinkt Anders. En het zit erop, de titel van het volgende programma... het Radio 1 Journaal met Marcel Oost en Lara Renze. De muziek, de muzieklijst, die verschijnt binnen een kwartier op de website van De Nacht Klinkt Anders... of hetware.nl, daar kan je naartoe mailen... <laughs> als je iets leuks te melden hebt... En ik spreek u eh, volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht het Anders. Mijn naam is Groen Koeners. Een mooie dag verder.